Eén bom ontplofte bij de piramides van Gizeh, een ander in de buurt van de metrostation. Ook de aanslag bij het metrostation was waarschijnlijk gericht tegen de politie. Er viel daar zeker één dode en acht mensen raakten gewond. Eerder vanochtend vielen vier doden toen voor het hoofdkwartier van politie een autobom ontplofte. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire macht. Bij een verkeerscontrole langs de A27 bij Meerkerk heeft de politie 48.000 euro in beslag genomen. Het geld lag in een dashboardkastje van een auto die werd gecontroleerd. De bestuurder had geen duidelijke verklaring voor het grote geldbedrag in zijn auto. Daarom is hij aangehouden op verdenking van witwassen. De Belastingdienst nam 22 auto's in beslag, waaronder een Porsche Cayenne. In de helft van de gevallen werd de auto direct weggesleept. En verder inde de Belastingdienst 86.000 euro aan openstaande vorderingen. In een deel van Nederland is de winter begonnen. In Oost-Nederland vroeg het eerder deze week al. Vannacht werd het ook in Groningen onder nul. En het blijft mogelijk tot maandag vriezen in het noorden en oosten. Tijdens opklaringen kan het 5 tot 7 graden onder nul worden. Het wordt niet in het hele land winters. In Zeeland kan het vandaag 7 graden worden. Talpa gaat een Amerikaanse versie maken van de reality show Utopia. Het bedrijf van John de Mol heeft een deal erover bereikt met de zender Fox. John de Mol wordt de uitvoerend producent van de Amerikaanse versie van Utopia. Hoeveel Fox betaalt voor het programma is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse versie zal niet dagelijks te zien zijn zoals in Nederland, maar wekelijks. In Nederland begon het programma op 6 januari. In een loods zonder enige luxe moeten 15 mensen samen een nieuw bestaan opbouwen. En dan het weer nevelig, mogelijk nog wat lichte neerslag... maar later wordt het zo goed als droog en soms breekt de zon dan even door. In Groningen ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. In Zeeland wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat er een file tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het Oude Rijn, 4 kilometer lang.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 Don't try to build a wall around you. And I dat ik niet luister, want ik kan niets she knows